Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vanochtend vroeg opnieuw doelen van Hamas in de Gazastrook onder vuur genomen. Volgens het leger is dat een reactie op raketten die sinds gisteren vanuit Gaza naar Israël zijn geschoten. Hamas zei woensdag een bestand in acht te nemen, dat lijkt met de aanvallen geschonden. Volgens Israël zijn er 15 doelen van Hamas bestookt, waaronder enkele munitiedepots. Israël zegt dat een aantal Hamas-raketten is onderschept door het antiraketsysteem Iron Dome. In Afghanistan is het aantal kinderen dat niet naar school gaat de laatste jaren weer aan het stijgen. Bijna de helft van de kinderen van 7 tot 17 krijgt geen onderwijs, zegt UNICEF. Belangrijke oorzaak is dat de veiligheid en de sociaal-economische situatie in Afghanistan achteruit zijn gegaan sinds er een einde kwam aan de NAVO-missie eind 2014. Het geweld door de Taliban en IS is toegenomen. Bovendien stijgt de armoede, waardoor mensen worden gedwongen hun kinderen te laten werken. PVV-leider Wilders gaat naar Londen om daar te demonstreren... voor de vrijlating van de Britse anti-islamactivist Tommy Robinson. In een verklaring zegt Wilders dat hij is uitgenodigd voor de demonstratie. Robinson kreeg onlangs 13 maanden cel... omdat hij als burgerjournalist opname had gemaakt bij een rechtbank. Daar werd een zedenzaak behandeld... waarbij 29 Brits-Pakistaanse mannen verdachten waren. Robinson werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing... En Britse media mogen van de rechter niet publiceren over zijn veroordeling. Dat leidt tot veel kritiek. In het Friese dorp Ruigenhuizen zijn twee mensen op een motor zwaar gewond geraakt... toen ze op de vlucht voor de politie op een boom botsten. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Agenten zagen de motor afgelopen nacht slingerend over de weg rijden. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en ging er vandoor. Even later zag de politie dat de twee tegen een boom waren gebotst.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 Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain. me. The signs implore me to help the needy and to show them the way. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain. it's gonna rain today. Laila Biali eh, van haar nieuwste cd. Een Canadese eh, jazzpianist en zangeres. Een bijzondere eh, dame. Eh, ja, toen ze een jaar of drie was, wilde haar moeder eigenlijk onderzoeken of ze nou eh, klassiek piano zou moeten gaan spelen of zich zou moeten specificeren in gymnastiek, drie jaren.